Suu Kyi ligt politiek onder vuur omdat ze daar geen afstand van wil nemen. Ze zei in een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan... dat er veel nepnieuws en nepfoto's van de Rohingya worden verspreid. Ze noemt de moslims, net als het leger, consequent terroristen. De afgelopen weken zijn 125.000 Rohingya gevlucht naar Bangladesh. Er zijn zeker 400 doden gevallen. Het gaat niet goed met de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay. Het afgelopen half jaar kwam het verlies uit op 286 miljoen euro. Dat is het zesde kwartaal op rij dat er verlies wordt geleden. Het komt door de teruglopende verkoop en de kosten die gemaakt worden voor de uitbreiding in Nederland. Deze week opende het bedrijf een eerste warenhuis in Nederland. De komende weken worden er nog negen vestigingen geopend, onder meer in oude vnd panden Orkaan Irma raast op dit moment over het Caribische eiland Barbuda. Vanmiddag komt die aan land bij Sint Maarten, maar nu al staan daar straten onder water. De afvoer op het eiland kan het verder regenwater niet meer aan. Bewoners zitten in schuilplaatsen. Irma is een orkaan van de zwaarste categorie met windsnelheden van rond de 300 km per uur. Op Saba en Sint Eustatius zullen ze minder last hebben van de orkaan omdat die daar waarschijnlijk de helft minder krachtig is. Het verplichte eigen risico wordt volgend jaar niet verlaagd. Dat blijkt uit conceptstukken voor Prinsjesdag, bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Het AD en de Telegraaf melden dat het eigen risico zelfs zal stijgen. Mogelijk zal het bedrag voor het eerst boven de 400 euro uitkomen. Ook zal de zorgpremie stijgen, waarschijnlijk met enkele euro's per maand. Sommige politieke partijen houden rekening met een stijging van 15 tot 20 euro.